Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol stort 350 euro op de rekening van luchtvaartmaatschappijen... per ticket dat zij annuleren of omboeken. Dat doen ze om ze te verleiden minder mensen te vervoeren... want het is ook de komende tijd nog veel te druk op Schiphol. Ze zijn wel bezig met andere maatregelen om vluchten te schrappen. Alleen die zijn nog niet af, zegt mijn collega, collega Lisa Schallenberg. Maar in de tussentijd zijn er nu al problemen. Dus de luchthaven wil dat maatschappijen nu al annuleren... en dan een beetje uit eigen beweging. En daarvoor bieden ze dan dus geld. Reisorganisaties vinden het bizar. Zij zeggen in de Telegraaf dat Schiphol met dat geld ook extra mensen zou kunnen inhuren... om die drukte in goede banen te leiden. Het is gisteravond onrustig geweest in de Schilderswijk in Den Haag. Er werden brandjes gesticht op een kruispunt... en toen brandweermensen erop afkwamen... werden ze door tientallen jongeren bekogeld met glas en zwaar vuurwerk. Minstens één iemand is opgepakt. En op Curaçao is het slecht weer. Een tropische storm zorgt daar voor regen, onweer en bliksem. Veel straten staan al onder water en de scholen blijven vandaag dicht. Ze hebben het leger gevraagd om te helpen om de moeilijk begaanbare gebieden te bereiken. Ook op Bonaire en Aruba verwachten ze dat het keihard gaat regenen. En geen rondo's, boterkoeken of eierkoeken bij een bakker in Schiedam in Zuid-Holland. Die bakte daar hennepkoekjes. De politie had hem al een tijd in de smiezen en pakte de man deze week op. Agenten vonden bijna 5000 koekjes gevuld met hennep. En bijna 90.000 euro aan contant geld. De koekjes zijn vernietigd. Het geld is in beslag genomen en de bakkerij moet dicht. De koek is op dus.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

Ja, we zullen er toch maar weer zijn, eventjes. Zijn we er? We zijn er. Zijn we live? We zijn lieve. We zijn lieve. We zijn lieve, lieve. Lieve luisteraars, hartelijk welkom bij eh, twee uur lang The Boys. The Boys, back, in town. In town. Houd toch je bekkers, ja. Ja, ja je back. Nee, Engels en back. Back. Maar de, de town, dat vind ik wel een beetje, een beetje groots klinken voor Ja, weet ik Meer een village, hè? The boys are back in the village. In the village. Village people. village people. The village people. Dan zitten we, <laughs> zitten we daar in één keer mee. Het is, het nee, nee, eh, nee, nee, nee. Dat was geen insinuatie, hoor. Eh, <laughs> Willem. Geen wat? <laughs> Geen insinuatie. Geen insinuatie. Dat je de village people moet draaien in nou, Ja, nee, dat is ook wel weer zo. Maar, maar een hele goede morgen, eh, kleine vriend. Je bent er weer. Ho hoezo klein? Nou ja, helemaal met je 1,28 ben je niet echt groot, hè? Neem me niet kwalijk. 1,27. 1,27, ja. Van, ja. van Velzen was jaloers op me. Is het zo? Ja, ik ben nog iets groter als Van Velzen. Ja. Hoor je trouwens ook een hele kleine brom, of niet? Ja, ik hoor... Ja, voor de luisteraars, excuses. Wij gaan het doorgeven aan de techniek. Ik, eh, ik weet niet wat het is. Dus, eh, Ja, hè. Even kijken, even kijken. Wat? Even kijken. Ja, ik hoor ook eh, af en toe net of mijn microfoon een beetje wegvalt of zo. Ja, nee, nee, nee. Oh, dat deed jij? Ja, het is pipilepsie. Daar kan oh, Daar, helemaal niks aan doen. Ik ga maar gauw een stukje muziek draaien. Ja, want, doe dat eh, maar. daar komen de mensen voor, want ze zijn weer in grote talen. Ik zat wacht. Ik denk, wat blijft hij nou met zijn muziek? Ja, dat is ook zo. Martha Reeves en de Vandellas, Nowhere to Run. En uh, dat is toch die jaren 60 muziek, het is toch... Het blijft leuk, eh, Willem. Eh, ik, ja, als ik thuis muziek draai, is het meestal zo... tussen de jaren 56 en, nou, pakweg 92. Maar wat draai je in 2022 dan? in twee, nou, dat draai ik in 2022. Oh, dat draait weer. Ja, nee, nee, nee. nee. Maar ik heb het over de periode waarin de muziek dus is eh, uitgebracht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. dus, eh, ja. Maar de, allereerste muziek was toch een vraagstuk, Dan word ik hè? een beetje nostalgisch. Ja ik, ja, ik zou het anders zeggen. Ik zeg altijd van, ik krijg er bijna een harde plassen van. Maar dat is weer wat anders, ja. <laughs> Nee, maar ik heb af en toe wel eens dat ik een beetje zo emotioneel word. En dat heb ik met name dan als ik muziek eh, beluister... wat ook door mijn ouders werd, werd beluisterd. Ja. In, ja, dan heb ik het over de jaren 50. Ja, 50, 60, ja. begin 60. Ja. Guy Mitchell en en uh, Pat Boone. En, uh, Pat Boon die dominee? Ja, Tony Bennett. Tony Bennett, ja. Maar ja dat Niet Rudy Bennett, hè? Tony Bennett. Nee, Tony Bennett. Dat is nog uit de tijd van de Senator en de, de, de Corleones en de mafiosi. Ja, ja, ja, Tony Bennett. Portabelle. Ja. Tony Bennett zong bijvoorbeeld geen het Words of zo. Dat deed hij niet. Nee, dat deed hij niet. Die verspeelde ook geen woorden. Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Nee. Heb jij trouwens gehoord dat de renovatie van Theater de Krocht... dat het vertraging oploopt? Ja, ik, ik heb zoiets gehoord, ja. Maar wat is het dan? Wat nou, je, nou ja, daar wordt natuurlijk bijvoorbeeld het jazzprogramma wordt, eh, wordt gemaakt. Hè? Dus eh, ik geloof dat Laura Vici nou uh, het eerderste gast is daar. Ja, die ken ik. Nee, maar ze zijn dat theater de Krocht zijn ze aan het verbouwen. Of dat willen ze gaan verbouwen. Dat gerenoveerd wordt dat. Ja. Maar dan was de welstandscommissie, die was het niet eens met het uiterlijk van de gevel. Oké, ja. Want die, ze hadden bedacht om een beeld van Willem Bruist op de gevel te zetten. Ja, dat klopt. Er kwam er gelijk een heel andere naam op staan. Eh, het krot. Ja, eh, nee, ja. Eh, nee, nee, niet. De, de krocht en de boys are back in town. Dat wilden ze eigenlijk in de gevel graveren. Echt waar? Maar oh. dat is tegengehouden, Willem. We komen er niet op. we komen niet op de gevel, helaas. Nee, nou ja, goed. Weet je, of we nou achter de raam zitten of achter de gevel. Ik bedoel... Maar ja, ze zijn daar ook nog bezig met de akoestiek. Ja, dat schijnt... Weet jij wat akoestiek? Ja, akoestiek. Ik zag ze er binnen lopen, allemaal eierdopjes. Dus ze eh, dat plakten. Oh, dat plakken ze aan de eh, gevel aan de, nee, oh, binnenkant. Aan de, binnenkant? Aan de binnenkant. De gevel oh, de, de, akoestiek, dat is de binnenkant? De binnenkant, de oh, dat is het geluid, de, de, kwaliteit van het de geluid. De kwaliteit van het geluid. Ja, bijvoorbeeld eh, onze akoestiek is gewoon heel erg slecht... maar dat ligt niet aan de ruimte, dat ligt aan ons. Wat is de kwaliteit van het geluid van het volgende plaatje van jou? Ik weet het niet, maar ik ga, ik ga er wel van helemaal van rondlopen, denk ik.

getting real well known Yeah, the bad guys know us and they leave us alone I get around never been beat And we've never missed yet With the girls we meet krijgen berichtje van... Uh, hey, eh, die boys, zijn eh, jullie dat? Nee, dit waren de Beach Boys. Luisteraars, u had het moeten zien. Die Willem die ging rondlopen hier. Ja, dat is niet te geloven. En, maar het lukte hem niet. Nee. I can't get around. Ja, maar je kent ook geen... Dat is zo moeilijk. Dat is ook gewoon heel erg moeilijk als je cirkels gaat lopen in een vierkante kamer. Ja, maar dat, klopt. Maar, maar bovendien, je was ook niet op het strand. En dit waren de Beach Boys. Dus als jij op het strand had gelopen... Ja. dan had je gewoon die kringetjes gewoon kunnen lopen. Had ik kunnen doen. Ja, met golven van emotie. En, ja, eh, hou op Dan voel je toch weer... toch weer die diepe... je weet het, ik hoef mijn zin niet eens af te maken. De mensen thuis die, maken de zin al af. Ja. en eh, ja, dat, dat, dat, dat, voel ik gewoon. Heb jij vorige week gekeken naar de uitvaart van eh, ja. Queen Elizabeth? Ja. ja, ik zal je vertellen. Ik heb daar bijna de hele dag voor gezeten. De hele dag? Ja. Want? want? Ehm, nou ja, ik was, eh, ik was toevallig in de winkel en men had mij ervan verdacht dat ik een zak chips had gepikt. Ja. En toen zei die agent, ga jij me met me mee? En toen heb ik de hele dag gezeten. Oh, ja, dat was het zitten, oké. <laughs> ja, nee, maar dat was een grapje natuurlijk. Oh. nee, maar ik heb, daar, ik heb inderdaad eh, de, de, ja, toch wel een groot gedeelte van de dag heb ik ernaar gekeken. Maar ik vind het toch wel imposant. Dat je mag voor zijn, je mag tegen zijn, maakt helemaal niet uit. Ik, eh, ik heb er wel respect voor. Dat is... Ja. Zoals het allemaal gegaan is en zo. Eh, ja. En hoe vond je de koninklijke familie? Eh, hoe, hoe, vond je Charles bijvoorbeeld? Eh, ik ga hem helemaal niet herkennen. je hebt het wel over mijn naam genoten, Denk ja, ja. Oh, hij zegt keurig. Denk, erom, wat je, denk erom wat je zegt, hè? Ja. Keurig, keurig. Maar ik was yes, heel... was, very, was een very important person at the time. Wie, Charles? Charles. Charles. Heb jij niet ja, Ik kwam naar buiten, joh. En de mensen begonnen allemaal te buigen. Jij? Ja, nee, ik kwam naar buiten. Ja? De mensen waren in verwarring. Jij bent toch Charles? Ja. Ja. Oh, meteen oh, ja. buigen. Ja, ja. Nou eh, is het weer voorbij. Dat duurde heel kort hoor. Nou, ze zijn nou allemaal weer vergeten. Dus, het is... Eh, ja, het, geheugen van, eh, van die Engelsen, dat is niet dat je zegt van nou... <laughs> maar dat gebeurde niet in Engeland. Dat gebeurde hier, in Bloemendaal. Bloemendaal, bloemendeel Bloemendeel, Flowerdale. Flowerdale. Ja, dus uh, heel wonderlijk eigenlijk. eigenlijk, ja, jij bent een beetje de boy van Flowerdale, zeg je. Het wordt steeds moeilijker. Prince eh, Charles of Flowerdale. Flowerdale, oh my god, ja. Yes, nou. Yes, heb je daar nog een leuk eh, plaatje voor, voor Prins Charles of Flowerdale? Dat je zegt van nou, ik heb nog een plaatje liggen wat een beetje in de flowers, in, voor deel in de flowers. Ah, ja, <laughs> ja, ja, ja, Ik denk het wel, ik, denk, ik, ik kijk wel eventjes. Ja, reclame natuurlijk. Hey, eh, en, en stond microfoon en we gaan het werkelijk niet dat ik allemaal. Ja. <laughs> Ja, dus. Eh, nee, ik wou, even, ik wou even reclame maken voor, eh, voor uh, een lekker CCO'tje. Dat gaan we zo nog even nemen, een CCO'tje. Een wat? Een CCO heb je in allerlei merken. Dus ik maak geen reclame voor een specifiek nee. tje Maar CCO maar gewoon, is gewoon koffie. Is CCO, is dat nou eigenlijk is dat nou een soort koffie of is dat een soort machine. of we zijn een soort... Uh, maak er maar een prijsvraag van. Zeg ja. Dan. Hey, we hadden het net over Charles. Wie? Eh, eh, oh, Charles. Ja, ja, ja. Ach. mijn geheugen is net zo'n ding met gaatjes. Ach, Ja. Goed. <laughs> hey, maar ik heb, hem, ik heb hem scherp staan. Je hebt scherp staan? Ja, dat, witte vliegtuigen. Ja. White planes. Ja. En daar komt ineens een, een geluid uit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 Oh, wat leuk dat ik hier weer ben. Zon de wind deze kant op. Wat een leuk plaatje draaide hier net over die koning, over Charles, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, weet je waar Heb jij de koets gezien, de andere koets... die onze koning heeft gebruikt tijdens de plechtigheid op Prinsjesdag, eh, eh, Willem? Ja, dat was de glazen muiltje op wieltjes, toch? Ja, nou, je kan er wel beter zien zitten, nou, hoor. Wie? Nou, al die mensen die erin zaten in die koets... De koning en zijn gemaal. Ja. En dan ook nog de, de, de, de de, de Amalia. Ah, de afstammengemaal, wat is dit nou toch allemaal? Ja? De Gemaal en je hebt de, de Ja. Het gemaal heeft... Amalia. Eh, ja, heeft het ja, heeft... die was er voor het eerst bij. Hè? Wie? Amalia, dat zegt Harm toch? Oh, ja. Amalia, dat was dat meisje wat ooit onze koningin gaat worden. Gaan we dat meemaken, denk je? Mm, ja, nou, vast wel. Ik vind het een leuk, leuk typetje wel, hoor. Ik vind het alleen jammer dat ze nou beveiligd moet worden. Want dat heb je gehoord, hè? Ja, ja. Onze ja, president en ook dat koninginnetje in spe. Maar wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Hebben wij een president? Ja, president van de Raad van Elf. Ja. Nee, meneer Rutte. Is dat president? Die is president oh, van Nederland. Oh, zei dat? Mm, doet hij al een tijdje hoor. Mm -hmm. ben een mhm. tijdje bezig ook, geloof ik ook. Ja. Ik weet niet precies hoe lang, maar volgens mij is hij al wel een tijdje bezig. Ja, nou ja. Maar, ja, maar hij al heel, hij is al eh, als de, vierde termijn bezig. Ik, ik, draai hem gewoon weg, aan mij schelen. Anders kom je er gewoon niet tussen. Joop Klepzeiker. Nou, um, is, ja, is, is mijn koffie? Waarom maar weer Joop Klep zeiken? Is mijn koffie? Nou, doe dat maar koffie in een plaatje. Nou, vooruit. 都得好好。 de jaren 60, jaren 70. Het is hoog. Wat, wat een mooie tijd was dat. Ja. En ik vind het nog steeds mooi. En de muziek wordt nog steeds gedraaid. En is het niet op de radio, dan is het wel bij ons. En ehm, ja, muziek herinnert natuurlijk aan alles aan bepaalde periodes. En dat geldt ook voor dit nummer. Doe wij even een cappuccino. En eh, eh, koffie erbij, melk en suiker, koekje erbij? Koekje heb ik niet, maar, ik dacht melk en suiker voor je. Eh, moet je... Ah, ah, ja, die haal ik wel even voor binnen keuken. Dat, komt helemaal goed. Ja, nee, dat is goed. Als je trouwens een gebakje wil zien, hè? Als je trouwens een gebakje wil zien, hè, moet je even in de spiegel kijken. feel nice. Her sugar is fine. Ja, wij vliegen met je gasten, DJ in, eh, Charles. Ah, veel goed toe. Hallo. <laughs> Hallo. Ja, hallo. ik vind dit een leuk plaatje. Ja, hey, maar ik heb iemand, iemand onder de knop zitten. Die, eh, die wil even wat zeggen, als dat mag. Onder de knop? Ja, onder de knop. Onder welke knop zit die? Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rocket from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, Viva Da Nang. me, Danang me. Why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. Sexy, oh, 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, picture a man going on a journey beyond sight and sound He's left Crete. He's entered the demilitarized zone. What is a demilitarized zone? Sounds like something out of The Wizard of Oz. Oh no, don't go in there. Oh, ja, ja, ja. Dit is een ratelapparaat natuurlijk. Maar goed, hij komt niet alleen. Eh, hij heeft natuurlijk muziek bij zich. En eh, ja. Ja. Wie was dat nou, joh? Dat is Robin Williams, hè? Oh, is dat Robin? Robin Williams, ja, ja, ja, ja, oh. ja, ja. ja. Nou ja, stukje muziek maar weer. gaan we voorlopig wel zien, denk ik. Wat denk ja, Ja, ja, het is waardeloos. Want dan hebben we net de Vintage, de Volkswagen Vintage hier in Zandvoort. Ja. Die wordt vanavond, als het goed is, geopend door burgemeester Molenburg. Doei. Burgemeester Molenburg. Hé, <laughs> verdorie Willem. Je moet me de woorden niet uit mijn mond trekken. Ik kijk wel uit. Ik praat al zo vermoeid. Ja. Ja. Helemaal luisteren. Ja. Eh, want eh, ja, we krijgen regen vanmiddag. En het, het, eh, dreigt ook vanavond door te regenen. En hebben ze net mooi die vintage hebben ze georganiseerd met die Volkswagentjes. Oh, wat leuk, ook met kevertjes erbij. Ja, ook met kevertjes erbij, mama. Ja, nou, dat zijn van die kleine kevertjes. Ook met die spijlraampjes, weet je wel, zo'n brilletje. Ken je die kevertjes? dat is model februari 1967. Die heeft een brilletje op de achterkant zitten. Wees weet, jij dat echt allemaal zo uit je hoofd, Willem? Dat vind ik wel heel erg knap, hoor. Nou ja, dat, is een algemeen bekend iets. Toch? Dat zijn die kevertjes met die ruitenwissertjes aan de zijkant. Die komen eruit. Ja, mijn vader had vroeger een kevertje. En, als je dan een richting aangaf, kwam er zo'n kleppie naar buiten. Zo is hij mee naar de dokter geweest? Of? Mm. Wat oh. is dat nou weer voor opmerking tegen mijn moeder? <laughs> Is hij daarmee naar de dokter geweest? Sorry, neem ik wel ik ben, een, ik ben een, beetje, een beetje een broodproduct vandaag. wat laat een beetje melig ben ik. Ja. Willem, ja, natuurlijk. er was laatst zo'n mevrouw hier in de studio. Ook zo aardig mens. Een vrouw in de studio, hoe ja. lang is dat heette Gerry. Gerry Rutte heette ze. Oh, ja, dat is goed, hoor dat je dat zegt. Want ik heb, speciaal voor Gerry heb ik wat, wat uh, klaarstaan. Oh? Ja, een speciaal plaatje voor Gerry. Nou, ik ben benieuwd. daar ziet eh, Gerry vast wel brood in. Want het is de groep Brad. Van? En, eh, en het nummer heet... Eh, ja, David Gates is de oh, Gates. Ja, ja, ja, Oh, David Gates ik zo'n stuk van een gozer, vind ik dat, hoor. Ja, zo. Ja, die was heel, hij is nou wat ouder, maar vroeger was een hele knappe jongen. Ja. Ik weet nog dat jij posters op je kamertje had hangen van David Gates. Nou, Gerry, eh, je hebt Marcel, want hier komt voor jou speciaal... Brett met Aubrey.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 a girl And I'd go lane. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. Wish that I had found a way and the reasons that would make her stay. I have learned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 Erg mooi nummer trouwens. Ja, wat een, goede keus. Wat een Engelse stem, hè? Die man. Heeft een Engelse stem. Letterlijk even Dat heeft die, Art Garfunkel ook. Die, als die gaat zingen, dan heb ik hetzelfde gevoel. Ja, ja dan gaan de, rillingen Wat heb jij dan voor gevoel bij, eh, Willem? Dat je zegt, van, nou, dat gevoel heb ik. Ja, dan word ik, probeer eh, dat nou eens, want ik zag je net wel janken. Ja, sorry. Mensen, u had het moeten zien. Ja, Vier pakken t-shirts gingen er doorheen. En een t-shirt. <laughs> nou, en een t-shirt, ja. hey, maar... Eh, wat leuk. Hij was van Gerry, in ieder geval dan. Ja, leuk Gerry, er even aan gedacht Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Wij wel, in ieder geval toch, Willem? Wij genieten er altijd van. Wat heb jij nou eh, eh, eventueel voor, voor mooie muziek nog verder voor ons klaarstaan? Want ik vind altijd heel erg spannend... wat jij elke keer weer meebrengt aan muziek. Nou, ik geef je één seconde. Ja. Zo, zeg het maar. Uh, Toon Hermans. nee. You know, I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. You do the old soft shoe jumped so high, you know he jumped so high. And then he lightly touched down. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. sell down in New Orleans. All right. I was down and out. He looked to me to be the, the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life. Yes, he talked of life laughed and slapped his leg a stab. He said the name jangles and then he danced a lick. Across the cell, he grabbed his pants for a better stand, so he jumped up high, high. He clicked his heels let go a laugh. You know he let go a laugh. Shook back his clothes all around. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come on. this is really a true story. You know, a lot of people have heard the song, and well, at least Jerry Jeff tells me it's a true true story. I, I played guitar with Jerry Jeff Walker for about two years, and we we did this song every night for two years, and I never got tired of it. Jerry got a little tired of it. At night after the clubs had closed, we do horrible things to it. But it's a true story. He this guy Bojangles was uh, he was a street dancer in New Orleans, and what he'd do is he'd go from bar to bar, and uh, he'd put a he'd put money in the jukebox or get somebody else to do it, and then he'd either dance or pantomime the tune, right? And for that, people would buy him drinks and get him pretty drunk, and then he'd go on to the next bar and next one until it was closing time, and then he'd go and do it the next night. And, After a few nights of this, he'd end up on the corner and the cops would pick him up and they'd take him to the drunk tank. Ja, zo ga je al een tijdje door natuurlijk. Ja, ja, ja. David Bromberg, Mr. Bojangles. Ik ken hem natuurlijk ook op vele andere variaties. Ja, onder andere die, eh, Robbie Williams. Wie? Die, eh, Robbie Williams. Robbie Williams, ja. ja, ja die heeft dat ook. Eh, dat vond ik ook wel een mooie versie. Maar dit was ja, is toch net iets aparter, vond ik. Ja, hij is apart. Ja, maar ehm, Bromberg, die had één nadeel. Wie zei je? David Bromberg. Die, had een, heeft een, dingetje, een, nieuw plaatje. Heeft een dingetje? Heb ik ook. Een plaatje, ja. Dan moet je echt mee naar de dokter doen. Zit ziet er niet uit. <laughs> maar die heeft een nieuw plaatje, een nieuw bovengebiedje. Ziet er niet dus uit, nou hij, kon niet, hij kon niet fluiten. Oh, hij kan het wel. Ja, nou ja, goed. Hé, hey, maar ehm, hey, luister, eens eventjes, eh, kleine, vrolijke, vrolijke kabouter. Ja, uh, ik heb een, eh, een, een, een verzoekje en eh, die is voor, voor iemand die heel erg hoog staat aangeschreven ondanks dat hij zo klein is, je snapt er niks aan. Ja. En eh, iedere keer dan, eh, dan, uh, dan zei hij altijd van... ja, dat nummer is heel mooi, maar het origineel is toch wel... dat je zegt veel en veel mooier. Dus ik draag dit nummer op aan jou. Oh, fantastisch, dankjewel.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 cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and Junes And Ferris wheels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 if you don't let know. Don't give yourself away. Joni Mitchell. Ja, je had eh, nog niet zo lang geleden, ik geloof eh, eh, korter dan 14 dagen geleden... had je in het programma Het Uur van de Wolf... Ja. Rustig, rustig, het, nou nou. <laughs> Het, het, Uur van de Wolf. Niet likken! <laughs> in het programma Het Uur van de Wolf had je een hele uitzending rond Joni Mitchell oké. Met allemaal eh, eh, eh, live concerten enzovoort. Ja. Als, als je een, een, een, televisiebox hebt thuis en je kunt het programma terugkijken. Je hebt, hè, die, ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet je dat beslist doen, want dat is echt... en wat een prachtige uitvoering was dit, Willem. Dank je. Ja, Deze had je nog niet gehoord natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee. nee. Deze komt uit uit de, diepste spelonken van mijn hart. Ja. Dus, ja. Want eh, eh, Joni Mitchell heeft dit nummer Boat Size Now zelf geschreven. Terecht merkte jij al op. Wat merkte hij op, Charles? Nou, hij ah, merkte op dat Houston dat ook heeft gezongen. Houston, oh ja, Houston. Nou, nou Houston was ook een kanjer, hoor. Hij heeft het nummer ook heel mooi geschreven. Nee, nee oh, gezongen. Oh nee, gezongen. oh nee, maar je kwaad. Mama, je bent in de war. Mama heeft een lichte vorm van... Eh, nou ja, ga ik niet op in. <laughs> dat brengt mij trouwens over op donderbuien, regen en zo. Zullen we eens even iets aan het weer doen? Dat gaan we doen, Willem. Ja, zullen we eens even kijken? Nou. Nou, ik zou zeggen... Eh, ja, op de eerste dag van de astronomische herfst voltrekt zich meteen een eh, weersverandering. En eh, ja, ik heb het net al aangegeven. Een beetje teleurstelling voor de mensen die op dit moment de Vintage, de Volkswagen Vintage in Zandvoort gaan eh, organiseren. Want het, uh, het gaat regenen. De bewolking neemt vandaag toe en vanuit het noordwesten, ik zei het al, gaat het dus regenen. En dat komt door een storing die overtrekt. En ook op zaterdag veroorzaakt dit front regen met lokaal heel veel neerslag. Vanochtend komt eh, in het oosten de zon nog even eh, eh, tevoorschijn. Maar in het westen raakt het bewolkt, is het al bewolkt. En in het noorden van Noord-Holland en het westelijk Waddengebied... kan enige regen gaan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe tot matig. Harm, wil jij het volgende stukje voorlezen? Ah, moet ik dat doen, lelijk? Vanmiddag is het bewolkt, luisteraars. En in het westen en noorden valt nu en dan regen. De middagtemperaturen lopen uit 1 van 15 graden in het noorden en noordwesten tot 19 graden in het zuidoosten. En in het zuidwesten is de wind matig. Mama, jij mag het volgende stukje doen. Hoe leuk. <laughs> Dankjewel, Harm. Vanavond en vannacht, luisteraars, is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Alweer die nare regen. Behalve in het zuidoosten want eh, tot in de avond blijft het daar nog lekker droog. En met name in de nacht kan de regen eh, regionaal intensief zijn. Kan heel hard regenen, regionaal luisteraars. De temperatuur zakt naar 11 graden. En verder staat het in het binnenland weinig wind. Maar langs de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig uit het noorden en noordoosten, Willem. Zo, ik vind er nogal wat allemaal. Eh, Zal ik het weer eh, overnemen, mama van Harm? Ja, doe dat maar, zo. Nou, zaterdag, luisteraars, is het bewolkt. En vooral in de ochtend valt er langdurig regen. Alweer die regen. Wat, wat een nat weekend, hè? In het zuidwesten zijn er eh, hoeveelheden tot zo'n 30 mm mogelijk. Ik zou het allemaal opvangen, want in tijden van droogte kan je daar wel eens eh, gemak van hebben. Van een buffertje regen. Of je gaat mooi nat. Ja. Dat kan ook, ja. <laughs> ja, dat kan ook gebeuren. In het noordwesten lijkt het uh, langere tijd droog te blijven. de minder temperatuur blijft steken op rond de 15 graden. En de wind draait vanuit het noordoosten. En die is zwak tot matig. In het oosten waait het echter nauwelijks. Nou, aan de kust is de noordoostenwind matig tot vrij krachtig. Ik neem u mee naar de zondag. Nee, dat ga ik nog even doen, zo. Nou, vrouwtje, eh, mama. Zondag nemen de neerslagkansen af. Ik wou wel eens met positief nieuws komen namelijk. En wordt het soms 17 eh, graden ook weer een paar graadjes warmer. Na het weekend nemen de hoge drukgebieden het heft in de handen. Oh. Het wordt dan ronduit wisselvallig en de middagtemperaturen blijven beneden de 15 graden steken. En tot zover het weerbericht. Nou, ik vind het... Eh, ik vind het, eh, mooi gedaan, eh, Willem? ik, vind het, ik vind het hartstikke keurig. En daar fijn, nou, de samenwerking met jullie ook. Dat is, jullie moeten een radioshow gaan doen. Ze, heeft wel mooi gearticuleerd, Willem. Wat heeft ze gedaan? mooi gearticuleerd. Articuleerd. Voor de luisteraars, die niet weten wat gearticuleerd is. articuleren, dat is het woord wat je in gedachten hebt. Als je dat wil uitspreken, moet je hem voor in je laadbek leggen. Ja. Duidelijk. Tegen, je gebit aan. Tegen je gebit aan, dat hij net niet gaat klepperen. Ik, en dan... ik heb mijn gebit vergeten vanmorgen, oh jee. ik wou het niet zeggen eigenlijk. ik denk, wat... horen, toch? Nee, nee, nee. Oh, Maar... Alleen je hebt zo'n klein gezichtje. Uh... Ga maar op. ik sta al te kijken en zeg, staan die oren nou dichter bij elkaar of zo? Ja, maar dat was dus wel zo. Nou, goed. <laughs> Eh... ik, vind, ik vind mama er wel leuk uitzien vanmorgen. Ja, een nou, beetje... Eh, dat is niet zo beledigend. Nee, vind ik ook. Maar die krulspel hoef je de volgende keer niet in te doen, hoor.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 tell times I played around I tell you now Ja, ik word altijd een beetje, een beetje stil als ik dat hoor. Eh. Ja, dat... dat, eh, tragische eh, bijkomstigheid is dat hij is inderdaad verongelukt met een vliegtuig. Ja. ja. En weet jij hoe dat gebeurd is, Willem? Nou, hij viel naar beneden. Ja. Ja, maar dat bedoel je vast niet, denk ik. <laughs> dat bedoel ik niet, nee. Nee, ik bedoel onder welke omstandigheden. Want hij zou gaan trouwen. Ja, dat, dat schijnt. en ik weet nou niet of... Dat, dat is natuurlijk weer zo'n ghost verhaal. dat hij het nummer dat hij dit nummer toen eh, geschreven heeft. Maar die theorie die klopt niet, want eh, anderhalf jaar daarna stortte hij neer met een vliegtuig. Oh, oké. Dus dat is niet dat, uh, dat geweest. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, Dat, wil dat wil ik gelijk even ontkrachten, zeg maar. Ehm, de, de Volendamse Jan Smit was, of is een hele grote fan van deze zanger. Ja, maar ja. En ik meen zelf dat hij een keer een, een, iets opgenomen heeft. Wat dat niet bij Annie Huisman? Nee, nee, nee. nee, oh. nee. Echt, echt Jan Smit ja. met John Denver. Ja, dat klopt. Postuum, postuum dan? Postuum, dat was een... Ehm, ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ik, uh, we gaan er eens eventjes naar zoeken. Uh. Ja, eh, het was niet post, ja, postuum. Niet kostuum. Hè? Had, dat geen... niet hetzelfde kostuum had. Nee, nee, nee, nee, want ze zeiden... je moet wel wat aantrekken hoor, Jan. Dat, ja, Jan oh. en John, ja. Nou goed, maar we gaan richting de klok van, uh, van 11 uur. Dus eh, ik stap nog even Dat is überhaupt de naakte waarheid. Dus, de naakte eh, waarheid. zonder kleren. En, Hè, de kleding van de keizer, ik bedoel maar. Dat is het. Ja, dat is het. Dat wilde ik zeggen. Vooruit! Monday morning feels so bad Everybody seems to nag me Coming Tuesday I feel better good. Wednesday just don't go.